Vier van de vijf verdachten zijn minderjarig. De burgemeester van het stadje net onder Parijs reageerde emotioneel op de dood van de jongen... en wil er alles aan doen om het geweld te stoppen. Het is een drama absolu. Maar moi, c'est pas grave. C'est quoi qu'il peut y avoir comme motivation pour massacrer un gamin de 15 ans dans la rue hoe kan het dat een jongen zo wordt afgeslacht op straat, vraagt hij zich hardop af. In Frankrijk zijn al langer problemen met geweld onder jongeren, vooral in de grote steden. In Slowakije heeft een beer een boswachter aangevallen. De man raakte gewond aan zijn borst en rug. In het gebied worden wel vaker mensen aangevallen door beren. Vorige week nog raakte een koppel gewond nadat een beer uithaalde. Normaal gesproken blijven de beren bij mensen uit de buurt... maar hun leefgebied in Slowakije wordt steeds kleiner. Steden breiden uit en de bevolking groeit. Dreigende beren mogen inmiddels worden afgeschoten van de overheid. Christian King Combs, een zoon van rapper P. Diddy... is net als zijn vader aangeklaagd voor seksueel misbruik. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone. Een vrouw beschuldigt de man van 26 ervan... dat hij haar probeerde te dwingen tot seks. Diddy zelf is de laatste tijd ook veel in het nieuws om dezelfde reden. Hij wordt beschuldigd van het uitbuiten van vrouwen. Eind maart vonden invallen plaats in huizen van de rapper. Ook werd hij meermaals aangeklaagd voor verkrachting. En in Houten bij Utrecht worden ze scheidziek van zo'n 300 duiven. En wat ze ook proberen... We hebben ook een duiven-app. Wat eigenlijk wel heel erg is dat het noodzakelijk is. Samen met mijn buurman die ook een drone heeft, jagen we ze ook wel eens op. Maar dat helpt eigenlijk niet, want ze passen zich heel snel aan. De beesten zijn al jaren niet weg te krijgen. Het is zelfs zo erg dat de bewoners van het hofje, dat doelwit is van de duiven... zo nu en dan een hoogwerker huren om de duivenpoep uit de dakgoot te scheppen. Daarom willen ze dat de duiven een speciaal dieet krijgen. Mais met een vleugje anticonceptie, zodat er niet nog meer duiven bij komen. We hebben echt extra maatregelen nodig, zodat het niet verder eh, verspreidt. Want die duiven blijven op één plek komen. Ze vermeerderen zich, dus het probleem wordt eigenlijk alleen maar erger. De gemeente gaat de anticonceptiemais in overweging nemen. Het weer vanavond en vannacht droog en morgen een heerlijke lentedag met vooral veel zon. Het wordt dan 20 graden in het noorden en maximaal 25 graden in het zuiden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Welcome to the wasteland. Forget where you came from. There's just people and parties and earthquakes and sunsets and good times. Welcome to the wasteland. say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm I tell her only partly. I only love my bed. I swear From me page, from me clothes, we alert, we aware Don't play with the way we are your worst nightmare So hold the light and spark the fear. And let the people know the party's over here Half price and create your bad welfare too Pound a catawana, pound a beer Come on, hell let me see your on Hell let me see your on Hell let me see your on Hell let me see your on Hell let me see your on Hell let me see your on Hell let me see your hands in the you on Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony Here when you in the air, when your hands in the air, when your hands in the air, when your hands in the air, when you hear this When you jump off all your chair get your freak on, one like spark the control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 Dat zegt de advocaat van de studentes in Nieuwsuur. De lijst is binnen 24 uur 10.000 keer bekeken. En dat betekent dat meiden die erop staan voortdurend worden lastiggevallen. Dat ze soms 30, 40 telefoontjes van wildvreemde mannen krijgen omdat de telefoonnummers erop staan.